Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Een topadviseur van president Obama zegt dat de regering vasthoudt aan economische sancties tegen Rusland. Het leveren van wapens is niet de oplossing voor de crisis, zegt veiligheidsadviseur Rhodes. Hij bevestigt wel dat alle opties nog eens worden bekeken. Gisteren zeiden functionarissen dat de VS wapenleveranties overweegt. De berichten tonen volgens analisten de frustraties van Washington over de voortdurende crisis in Oekraïne. Staatssecretaris Van Rijn zegt dat iedereen met een persoonsgebonden budget zijn declaraties over januari mag insturen. Ook mensen die nog niet van de Sociale Verzekeringsbank te horen hebben gekregen dat hun papierwerk in orde is, kunnen geld declareren. De SVB handelt sinds januari de pgb's af, maar kan het werk niet aan. In Assen is een man overleden na een burenruzie. Drie mensen zijn aangehouden, het stel dat naast hem woont en hun zoon. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Er was een ruzie bij de woning, daarop werd de man onwel, hij overleed in het ziekenhuis. De buren worden ervan verdacht dat ze geweld hebben gebruikt. D66 wil de spaarpot van de provincies gebruiken om de economie te stimuleren. Volgens partijleider Pechtold hoeven provincies geen enorme reserves aan te houden. Hij pleit voor duurzame investeringen zoals een getijdencentrale op de Brouwersdam en betere fietspaden voor woon-werkverkeer in Utrecht. Voor het eerst is ook in Oostenrijk een Pegida-betoging tegen de islam gehouden. Er kwamen zo'n 250 betogers op af, sommigen maakten nazi-gebaren. De tegendemonstratie trok 5000 mensen. De Weense politie hield beide demonstraties uit elkaar. Bij het voormalige kamp Westerbork is de glazen overkapping onthuld van de commandantswoning. Het glas moet voorkomen dat de houten woning vergaat. Van het nazi-doorgangskamp is weinig meer over. Met originele stukken wil het centrum de herinnering aan de holocaust levend houden. Vanuit Westerbork werden bijna 107.000 mensen, vooral Joden, weggevoerd. Het weer, meest droog met opklaringen, vooral in de kustgebieden nog een winterse bui. Het is eerst nog glad met temperaturen rond het vriespunt, later wordt het 2 tot 5 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit van de ANWB. We staan files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Kerkdriel 2 kilometer. Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude 7 kilometer. Op de A6 richting Muiden bij Almere Poort 3 kilometer. A7 Horen richting Zaandam bij Weidewormer 4 kilometer. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Oude Rijn, 4 kilometer. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A2 richting Amsterdam afgesloten na een ongeluk. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort tussen knooppunt Vaanplein en Hoogvliet 11 kilometer. En de N57 Brouwersdam-Rotterdam is in beide richtingen tussen Port Zeelanden en Ouddorp afgesloten.